wasmachine. machine? my leg draaien, steeds weer in de wasmachine. Oh. Bij de wasjes, de wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds weer in de wasmachine. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een flinke meid. Om voor mij de was te doen, maar die dame vroeg steeds meer groen. Zoals je weet heb ik geen tijd, dus zocht ik een leuke meid. Om voor mij de was te doen. Maar misschien bij ongeluk, mijn wasmachine geen stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk, mijn wasmachine geen stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame zei: Hé, hey, Kijk Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds wasmachine. Kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in je wasmachine. Laat maar lekker draaien, steeds weer in de wasmachine.